een Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat hij Patriot luchtverdedigingsraketten naar Oekraïne gaat sturen. Dat zei hij tegen journalisten op de luchtmachtbasis Andrews in Maryland. Om hoeveel raketten het gaat is niet duidelijk. Trump zei dat de VS er niet voor betaalt. Onder andere Duitsland zei vorige week bereid te zijn om Patriots voor Oekraïne te kopen. De raketten kunnen worden ingezet om vliegtuigen, helikopters, drones en raketten uit de lucht te schieten. Dinsdag zei Trump al dat de VS meer wapens aan Oekraïne zou gaan leveren. Bij gevechten in het zuiden van Syrië zijn tot nu toe bijna 40 doden gevallen... meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De doden vielen bij gevechten tussen nomadische Arabische stammen... die Bedouinen worden genoemd... en strijders die bij de Druze bevolking horen. Dat is een religieuze minderheid. In december viel het regime van dictator Assad. De angst was toen al dat de spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen in Syrië... tot nieuw geweld zouden leiden. Twee natuurbranden bij de Amerikaanse Grand Canyon hebben al vele duizenden hectares natuur in de as gelegd. Beide branden ontstonden afgelopen week door blikseminslag. Het vuur verspreidde zich snel door de hoge temperaturen en de harde wind. Het noordelijke deel van het Nationaal Park in de staat Arizona is de rest van het seizoen dicht vanwege het vuur. Honderden toeristen, medewerkers en omwonenden zijn al geëvacueerd. Niemand raakte gewond. De Grand Canyon trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Oranje is uitgeschakeld op het EK voetbal. De speelsters verloren gisteravond met 5-2 van Frankrijk. Dat was niet genoeg om door te gaan naar de kwartfinales. Aan de wedstrijd Engeland-Wales in dezelfde pool eindigde in 6-1. Engeland en Frankrijk zijn dus door. Het weer, droog vannacht, het koelt af naar 12 tot 17 graden. Overdag een mix van wolken en zon. In het zuidoosten valt later op de dag wat regen, mogelijk met onweer.